Levi van Eck met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet zegt in nauw contact te staan met de Europese Commissie... over een reactie op de importheffingen die de VS gaat opleggen aan Europese landen, waaronder Nederland. Trump legt met ingang van volgende maand aan acht landen een heffing van 10% op... omdat ze militairen naar Groenland sturen. Hij ziet dat als escalatie. Buitenlandminister Van Wil zegt dat de missie juist bedoeld is om de veiligheid in het gebied te vergroten... De Franse president Macron noemt de tarieven onacceptabel. Het Europese bedrijfsleven heeft bezorgd gereageerd. Trump heeft vaak gezegd Groenland te willen innemen voor de veiligheid van zijn land. De Europese Unie en vier Zuid-Amerikaanse landen hebben na 25 jaar onderhandelen het Mercosur-verdrag ondertekend. Dat gebeurde in de hoofdstad van Paraguay. De deal moet de handel tussen de EU en Brazilië, Uruguay, Argentinië en Paraguay stimuleren door het verlagen van de importheffingen en het versimpelen van procedures. Veel Europese boeren zijn tegen het verdrag omdat ze vrezen voor oneerlijke concurrentie. De afgelopen week hebben boeren in meerdere Europese steden geprotesteerd. In Oostenrijk zijn vandaag vijf wintersporters om het leven gekomen door lawines. Ze waren buiten de piste aan het skiën. In het gebied werd al gewaarschuwd voor lawines. Waar de slachtoffers vandaan komen is niet bekend. Deze week raakten meer mensen in Oostenrijk bedolven onder lawines. Jordi Cruijff wordt definitief de nieuwe technisch directeur van Ajax. De 51-jarige zoon van Johan Cruijff heeft een contract getekend tot en met juni 2028. Hij gaat volgende maand aan de slag als opvolger van Alex Kroes... die zijn functie beschikbaar stelde na het ontslag van trainer John Heitinga. Het weer vanavond en vannacht is het droog. In het binnenland kan het licht vriezen. Aan zee koelt het af naar 2 tot 5 graden.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 Aflevering 2, het is eh, vandaag... Eh, ja, de tweede aflevering alweer, hè? Of de derde? Nee, de tweede. We zijn wel heel erg, hè? Voor je tweede kerst. <laughs> Als je net hebt ingeschakeld of nog niet hebt geluisterd naar dit programma... de allerbeste wensen. Gelukkig nieuwjaar, het mag nog. Nou ja, er is een discussie over. Maar CFM Zandvoort Nightwalk Meesters voor ons opening DJ Koon en Mark Palazzo met Got It All. Onderweg zometeen Raya, Where Is My Husband? Je weet wel die plaat met David Quetta. Maar eerst hoe je avond met You. Je hoort alleen hier op CFM Zandvoort. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Een hele goede avond. I was in Burbank, saw you at the stoplight. We were looking both ways. You were on a date, but I was at the wrong place, wrong time. Told my boy to speed away. I wish I never met you. I wish I never met you. I wish I could forget you. I wish I never met you. I wish I could forget you. I wish I never met you. I wish I could forget you. I wish I never met you wish I never met you. I wish I never, I wish I never, I wish I never, met you. I wish I never, I wish I never, I wish I never, met you.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 remix met David Guetta En de, de heette Hypton remix. CFM Zandvoort Nightwalk steeds. Muziek van Nederlandse artiesten. Dat doet het heel goed in het buitenland. Nou, dat wist je waarschijnlijk al. En met de verkoop van platen en cd-streams via muziekdiensten en optredens... verdienen art Nederlandse artiesten... die verdienden vorig jaar een recordbedrag van 204, nee, 247 miljoen euro. 247 miljoen euro. Niet eerder leverde de export van Nederlands muziek zoveel op als in 2025. Eh, dat blijkt uit een eh, afgelopen dinsdag gepubliceerd, gepubliceerd rapport in opdracht van Buma Cultuur. De exportwaarde sloeg eh, ja, 247 miljoen euro aan. Waarmee het record van het voorgaande jaar met 27 miljoen euro werd verbeterd. Ja, dat is wel een verschilletje. 27 miljoen of 247 miljoen. Het gaat om, een netto, eh, om de netto opbrengsten van Nederlandse muziekactiviteiten in het buitenland. Inclusief salarissen, winst en belastingen. Optredens in het buitenland leveren Nederlandse artiesten met uh, eh, 197,1 miljoen euro het meeste geld op. Net als in de voorgaande jaren ging het in het eh, met name om artiesten uit de dancewereld... die met elkaar een omzet van 165,6 miljoen euro neerzetten. En dan hoor ik de mensen altijd zeggen, die kaartjes zijn zo duur hè dan begrijp je ook waarom die kaartjes zo duur zijn. Want eh, een beetje DJ met een eh, grote naam. 30.000 euro hè, voor... Ehm, ja, pak een beetje een uurtje draai. En heb je die van mij, maar als je de psychodoom af wil huren... per dag, alleen het pand, hè, zonder geluid... Dan moet je nog het geluid regelen, de beveiliging regelen. Eh, hè. Ja, je krijgt de servicemedewerkers en de bar, barpersoneel krijg je erbij. Maar dan betaal je al uh, 1 ton, oftewel 100.000 euro. En dan moet je nog, eh, de artiesten eh, moeten dan nog geld verdienen. Dus eh, je snapt waarom de kaartjes zo duur zijn. CFM's antwoord, Nightwalk Mainstage. Heb ik nog meer nieuws voor je? Natuurlijk heb ik meer nieuws voor je. De Britse zangeres Lola Young maakt in maart haar comeback op, eh, op het podium. Dus eh, binnenkort. Dit maakt de muziekwebsite en organisator Rolling Stones eh, afgelopen donderdag bekend. Ze is al enige tijd uit de schijnwerpers vanwege gezondheid, gezondheidsklachten. Jongens, geef me een biertje en zoek even mijn leesbril op. Want het gaat niet goed komen zo. Jongens, al op 12 maart de openingsavond van Rolling Stones... Future of Music, een driedaags concertreeks in Texas afsluiten. En eh, ja, in september besloot ze om uh, al haar optredens op te schorten... nadat ze was flauwgevallen tijdens concert op het All Things Go Festival in New York. Ze was al eerder er, eh, al openhartig over haar mentale gezondheid en de druk van live optredens. Op Instagram deelde ze toen dat ze afstand nodig had om haar hoofd weer op oren te krijgen. dat kennen we ook van, uh, van Studiowerk, fantastisch. Optreden, ja, laat maar. He, dat eh, is intensief, is dat best zwaar. En eh, vandaar dat ze ook 20, eh, 30.000 euro krijgen, de, de top DJ's. Zie je hem zo, want ik lul weer veel te veel. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Disco Lines en eh... met No Broke Boys.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 You're Eli, why they testing me? Like I don't always keep the hammer next like to me. Like I ain't got a header to the left like of me. I ain't got a Like we ain't in these streets more than sesame. But that shit chicken, why she texting me? Why she keep calling my phone, speaking sexually? Every time I'm out, why she stressing me? You call her Stephanie, I call her Heffany. I don't torture. Next minute, calling for the law. It's not a album calling for the law. They ain't getting money, so they ball. I can never lose. What you thought? Man, what you thought? And they got it all locked, man. Of course. Man, of course. They say I got the juice, I got the sauce. I got the sauce. These haters on my body, shake 'em up. I shake 'em off. Pussy, I'm a bully in the I just caught a body Randy Moss. Now this year I'm really going on. Like I don't always keep the hammer next like to me. Like I ain't got a header to the left like of me. Like we ain't in these streets more than sesame. But that shit chicken, why she texting me? Why she keep calling my phone, speaking sexually? Every time I'm out, why she stressing me? You call her Stephanie, I call her Heffany. voor zaterdagavond de Nightwalk Mainstage. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Voor de muziek van Clooney, Young M.A. en uh, met Stephanie. I Call Her Heavenly. En daarvoor muziek van uh, Malugi en Alex Mills met Better Together. Dus dan wordt het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten aan gaan op deze zaterdag 17 januari 2026. Tweede zaterdag van de maand, hè? Ja, ik, ik, ik begin toch een beetje te twijfelen, jongens is het nou echt... Eh, ik ga even op mijn telefoon kijken, want als ik de computer aanraak, dan, eh, gaat het helemaal mis. Eh. ja. Het is... Het is de derde zaterdag. <laughs> Ja, oh, wat erg. De derde zaterdag van de maand, 17 januari. Ja, hoe kan het ook anders? hè? Ik bedoel, eh, een week heeft zeven dagen, dus als je een beetje kan rekenen. Ik niet, dus blijkbaar. In ieder geval, zaterdagavond van 11 tot 5 ben je welkom in eh, Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. En voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up, onze eigen Zandvoortse Raimundo, die doet daar de line-up. En hij beheert hem en hij belt ook al die artiesten op, volgens mij. Hij staat zelf achter de deks, Raimundo. En hij heeft vanavond eh, meegenomen We Dams, Tieke en uh, eh, MC is Janto. Vanavond dus in de Escape wekelijks feestje Brainwash. En ander feestje, ja, ik moet heel eerlijk bekennen, alle vaste feestjes zijn eventjes on hold. Die beginnen eind van de maand in een nieuwe maand weer. En eh, ja, het weer eh, was natuurlijk niet zo fantastisch. We zijn gelukkig even van de sneeuw maar ik hoorde geruchten dat het weer terug kan komen. Ik hoop het niet, maar ja, je weet het niet. Het is winter, hè? dus we mogen niet klagen, want vroeger was dat normaal. Maar in ieder geval, uh, Sommige feestjes die gaan niet door omdat het eh, ja, met het weer te maken heeft en financiën. Financiën, dat is ook af en toe een dingetje. Maar in ieder geval, vanavond Amsterdam Techno Sessions in, uh, in uh, Dat op het Remlandsplein. Dat is ja, vlakbij <laughs> twee, drie minuten lopen vanaf Escape. Het is Amsterdam Techno Sessions. Begint om 11 uur. Het duurt tot vroeg in de ochtend, pak een beetje 5 uur. En het is natuurlijk eh, muziek is techno. En eh, check even de website eh, clubjando.nl. Daar vind je al die informatie. En hebben we nog een feestje? ik moet zeggen, ik vind, het een beetje tegenvallen vandaag. In ieder geval, de, de 502's is om 7 uur begonnen in de Melkweg. Waar we normaal gesproken encore hebben. Maar het is pas vanaf de 31 is encore weer. Hoop of hip hop en R&B. Maar vanavond de 502's. Om 7 uur begonnen in de Melkweg. En dat is indie en alternatieve clubmuziek, wat je bij moet begrijpen. Ik, ik, heb, ik heb geen idee, het is niet mijn ding. In ieder geval melkweg.nl, daar vind je al die informatie over de, de 502's. Dus eh, ja, ik moet zeggen, deze week... Eh, ja, de DJ's doen het allemaal een beetje rustig aan. De toppers die, eh, die <laughs> hebben denk ik vakantie, zou ik ook doen. En sommigen hebben natuurlijk skivakantie. Ik loop weer veel te veel muziek, daarvoor zit jij je radio gekluisterd. Hugo en Salto met Jamaican Bam Bam... De koffie Avro House Mix hoor je nu op de radio. Tell me Chris lyrics. When you hear them, it sound like Christie's biscuit. You come in at the place, and me say, well, well, slick, bam, bam. Me say, what a bam, bam, bam, bam. bam bam bam bam bam biggest party vibes across the Netherlands and around the world.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 Nou ja, op mijn 49 had ik er ook al last van, maar... Dan heb je 15 eh, jaar geleden of 20 jaar geleden je ogen laten lezen... en uiteindelijk een leesbril heb je gewoon nodig. In ieder geval Flight Facilities met Forever in My Room. Was samen met uh, Broods. En daarvoor horen we Hugo met uh, Daman Grrr. En dat was de Tomorrowland 2025 eh, remix, opgenomen in, eh, in Bomen. eens antwoord, Nightwalk steeds. We gaan eens even kijken. De, de Nightwalk 10, welke plaats is erg populair op de clubs, op de streams, op de radio... En natuurlijk op de indoor festivals, want outdoor is een beetje koud. Deze week op 10, Emmanuel Sati met Give It All. Op 9, Smokey Bubble in B. Guy Burns en James Paul met Temptation. Op 8, Chopper uit de UK met Come Inside. Daar moet ik altijd rare dingen van denken. Come Inside. Op 7, Ethan Walls met Look Good. Op 6, Sinigro met Migenti. Op, uh, op 5, <laughs> Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. Op 4 deze week Prospa en Cosmo Kind met Love Songs. Op 3, Ilius Barrientos en Eden uh, Bernal met Deep Down. Op 2, Supernova met Velvet Avenue. En deze week nog steeds op 1, Nick van Julie Samen met Frankie Rizzardo en Robert Cartouche met Set Me Free. Ja, die heb je zo vaak gehoord. Die gaan we niet draaien. Ik heb andere muziek voor je. Vandaag draaien we een beetje oude en nieuwe muziek door elkaar. Nou ja, oud is een beetje overdreven, maar eh, hè, van een, eh, van een, jaar geleden misschien, soms twee jaar geleden misschien. En soms ook wat langer. Vorige week draaiden we een oudere plaat. Van heel wat jaartjes geleden. Maar eh, nu gaan we door met MK. Samen met Clementine Douglas met Come Find Me. through the desert. Tomorrow seems so do not say goodnight.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 hij heeft gewoon de drang, hij moet hem afmaken. En dan zien we wel of het een hit wordt. Hij weet bij het begin al bij, het gaat hem niet worden. Maar ja, ik ben al zo lang bezig. Hij moet af. En wie weet, als je hem afmaakt, wordt hij uiteindelijk toch goed. Nou, tot nu toe, wat hij uitbrengt is, eh, ja, vind ik fantastisch. Ik weet niet wat jij erover denkt, maar eh, we hebben het over Nimino. En de laatste plaat die erg grote hit is, is uh, Better. Samen met Manta. En daarvoor horen we muziek van Fall and Watts met Everybody. CFM Zandvoort Nightwalk Steeds Eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Ze zeggen blijf lekker luisteren. Laat je achter met Tiësto en Swimming Pool met VHS Rave, oftewel VHS Rave. <laughs> is makkelijker. Engels is niet mijn sterkste punt. Ik zeg tot zometeen na de break. Archives on a VHS and my dogs are like 3 a.m.